Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige nieuwe wegen en extra spoorlijnen zijn misschien niet meer nodig. Sinds corona werken we meer thuis. En daardoor is het minder druk op de wegen en staan er niet meer zulke lange files. Onderzoekers vragen zich dan ook af... Zijn alle voorgenomen investeringen die we van plan waren, zijn die nog allemaal noodzakelijk. Tijdens de lockdowns reden we met z'n allen 20% minder autokilometers... en stond er zo'n 70% minder file. Daardoor zouden uitbreidingsprojecten zoals de verbreding van de A27 bij Weert van tafel kunnen. Een drama in een coronaziekenhuis in Noord-Macedonië. Minstens 10 mensen zijn daarbij een brand om het leven gekomen. Het was een tijdelijk ziekenhuis, speciaal gebouwd om een nieuwe piek van coronapatiënten op te vangen. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de hoofdstad Skopje. De drie grootste kerkbazen van de wereld hebben hun gelovigen opgeroepen om het klimaat te redden. De paus, de Oosters-orthodoxe patriarch en de Anglikaanse aartsbisschop zeggen in een verklaring dat we de hulpbronnen van de aarde veel te snel opmaken. Volgens de krant Trouw is het voor het eerst in de geschiedenis dat ze samen optrekken om iets te doen aan de klimaatcrisis. Na de monsterzegen van Oranje tegen Turkije lijkt het WK in Qatar volgend jaar steeds dichterbij. En dus rinkelt de kassa van deze ondernemer die voetbalshirtjes verkoopt. Normaal gesproken met een WK, normaal gesproken doen we een extra omzet van zo'n 10 miljoen euro. Hart van Nederland ging bij hem op bezoek. En welk shirt het beste verkoopt? Eén keer raden. De meeste shirts zijn natuurlijk Memphis, by far. Ook al een beetje toen hij de eh, overstap naar Barcelona maakte. De voetballer had een hattrick. Hij scoorde drie keer. Het werd uiteindelijk 6-1. Of het Nederlands elftal echt naar het WK gaat, moet nog blijken. In oktober en november spelen ze nog kwalificatiewedstrijden. Het weer, het gaat een beetje omslaan vandaag, maar niet zo snel. Vanochtend kan het regenen in het zuiden, daarna ook op andere plaatsen. In het oosten is kans op onweer. Voor de buien uit wordt het een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog files op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum. Bij Hilversum 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En richting Zandvoort op de N201 voor de aansluiting bij Zandvoort 3 kilometer file met ook daar een kwartier op oponthoud.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 Get your soul Tell that the break is over is jouw keuze ZFM. Oh, mijn love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. get it, get it, the dance it, that's a desert, baby. Hey, mom, what your mama gonna say?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 Dee ba do do do do do. Do do do do. Skidly do. Ooh ba ba ba So baby, I'm gonna make Beep beep, boy, da da ba ba ba ba. better now, on. then. Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als werknemers vaker thuis blijven werken... dan is een aantal grote weg- en spoorbouwprojecten mogelijk niet meer nodig. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Om welke projecten het gaat is niet bekendgemaakt. De Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe in Afghanistan. Ze zeggen dat ze in de toekomst wel weer protesten toestaan... maar die moeten dan minstens 24 uur van tevoren worden aangemeld. Bij een brand in een tijdelijk coronaziekenhuis in de stad Tetovo in Noord-Macedonië... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Alle gewonden en ook de andere patiënten zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de hoofdstad Skopje. Het weer, vanuit het zuidwesten bewolking en buien.